Uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze maand zijn er tot nu toe 1800 nieuwe gevallen van kinkhoest bijgekomen. er zitten ongeveer 50 baby's bij. Daarmee ligt het totaal aantal patiënten dit jaar op bijna 5.500. Dat vindt het RIVM veel als ze kijken naar de afgelopen jaren. Ze denken dat kinkhoesten een opleving heeft... doordat minder mensen zich laten vaccineren. ook hebben mensen tijdens corona mogelijk minder immuniteit opgebouwd. Van de 300 baby's die dit jaar de ziekte kregen... moest de helft naar het ziekenhuis. En vier baby's zijn eraan overleden. Richard K. heeft in de rechtbank bekend dat hij een stel uit het Drentse dorp Wijteveen heeft doodgeschoten. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb. Aan de nabestaanden bied ik dan ook mijn oprechte excuses aan. Maar ook bied ik mijn excuses aan aan mijn gezin, familie en vrienden. Hij en de twee slachtoffers hadden al een jaar lang ruzie. Uiteindelijk ging het op 16 januari helemaal mis. Richard K. schoot volgens het OM eerst de vrouw dood en daarna de man... terwijl hun kind van 12 het allemaal zag gebeuren. Dat Richard K. de dader is, staat eigenlijk al zo goed als vast. De rechtszaak tegen hem draait vooral over de vraag of het moord of doodslag was. Baby TV is opnieuw gehackt. Vandaag was er weer Russische propaganda te zien op de kinderzender. Het gebeurde drie weken geleden ook al, dat klonk toen zo. Ja, vandaag waren er 13 minuten lang beelden te zien van onder meer oorlogen. Dan nog het weer. Op sommige plekken nog buien met ook kans op onweer. Op de meeste plekken droog nu. Vanavond alleen in het zuiden nog regen. Morgen wordt het vaker droog en is er ook meer zon. Bij een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland staan de files met 10 minuten of meer vertraging. Op de A5 hoofdop richting Amsterdam. Tussen Knoop het Raasdorp en de aansluiting met de ring 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend een kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Alsmeer en Knoopend Velsen staat 10 kilometer file met een uur oponthoud. Eén rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad 10 minuten vertraging. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen afrit Halfweg en de aansluiting met de A22 een half uur oponthoud n 208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en IJmuiden een kwartier vertraging.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 maar volgens NAVO-baas Stoltenberg mogen die regels nu even opzij worden gezet. Ook alle bussen van de regionale streekvervoerders staan zaterdagavond drie minuten stil... vanwege het geweld tegen NS-personeel van afgelopen weekend. Eerder was al bekend dat alle treinen en stadsvervoerders om half elf s avonds even stilstaan. De 88e Waalse pijl is gewonnen door Steven Williams. De Britse wielrenner bleef in de slotsprint Kevin Vauquelin uit Frankrijk... en Maxim van Gils uit België voor. Het weer, vanavond vooral in het zuiden nog wat buien... en vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden.